9 uur. Kees Rood met het NOS-journaal. Uitzendkrachten, seizoenarbeiders en freelancers krijgen voortaan sneller een vaste baan. Dat is afgesproken in een nieuwe CAO voor flexwerkers. Als ze langer dan zes maanden ergens werken, kunnen ze in dienst treden bij hun uitzendbureau. Voor de flexwerkers betekent zo'n dienstverband meer zekerheid, terwijl ze niet in dienst hoeven te worden genomen door de bedrijven waarvoor ze werken. De uitzendbureaus willen meewerken aan deze constructie op voorwaarde dat ze minder premies hoeven af te dragen. De langstudeerboete is een regelrechte bedreiging voor de topsport in Nederland. Dat zegt rector Jet Bussemaker van de Hogeschool in Amsterdam in de Volkskrant. Doekle Terpstra van Hogeschool in Holland en Marcel Wintels van Fontes zijn het met haar eens. Vanaf komend studiejaar moeten studenten minstens 3000 euro extra betalen als ze meer dan een jaar vertraging oplopen. De schoolbestuurders vinden dat er een uitzonderingspositie moet komen voor sporters. Zeker een kwart van de Olympische sporters loopt een groot risico als ze die langstudeerboete moeten betalen. Bij een brand in Deurne in Noord-Brabant zijn honderden varkens omgekomen. Het vuur brak aan het begin van de nacht uit in hun stal en greep snel om zich heen. De 450 zeugen en een onbekend aantal biggen waren niet meer te redden. Bij de brand raakten geen mensen gewond. Over de oorzaak van de brand in Deurne is nog niets bekend. De kustwacht van Colombia heeft 16 schipbreukelingen gered onder wie een Nederlander. Ze zaten op een catamaran die lek sloeg op de Caribische Zee, 45 mijl uit de kust van Cartagena. Het schip zonk en de toeristen werden opgepikt door de kustwacht. Voor zover bekend mankeren ze weinig. Manchester United wil naar de beurs. De Britse voetbalclub heeft zich ingeschreven voor een notering in New York. De Amerikaanse eigenaar van de club hoopt met de beursgang 80 miljoen euro op te halen. Manchester United heeft een schuld van ruim 500 miljoen. Het weer bewolkt, maar vanmiddag zon. Verder enkele buien, soms met onweer. Het wordt 24 graden aan zee tot 27 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staat file op de A9 naar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp 3 kilometer. De A12 Utrecht-Den Haag voor Den Haag Centrum 3. A28 Utrecht Amersfoort voor de afrit Den 5 kilometer.